Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het noorden en westen van het land hebben nog steeds veel last van hoog water. In Groningen en Friesland zijn enkele polders onder water gezet om kanalen en sloten te ontlasten. Nergens worden tot nu toe echte overstromingen gemeld. Dat is wel het geval in Dordrecht waar rivierwater over de kade is gelopen. In Tiel en Arnhem dreigt het water over de kades te stromen. En ook het vliegverkeer heeft veel last van het weer. Zo zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. Zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Ze hadden Philips uitgekozen omdat dit bedrijf meer dan een miljoen heeft bezuinigd op het schoonmaakwerk. De demonstratie was het voorlopige hoogtepunt van de acties. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en voldoende tijd om hun werk te doen. In Egypte is de doodstraf geëist tegen oud-president Mubarak. De openbaar aanklager houdt hem verantwoordelijk voor het doden van demonstranten tijdens de protesten begin vorig jaar. Daarbij kwamen 850 mensen om het leven. Het is volgens de aanklager niet zeker dat Mubarak het bevel gaf om op de demonstranten te schieten, maar hij had het wel kunnen tegenhouden. Ook tegen twee zoons van Mubarak en de voormalige minister van Binnenlandse Zaken is de doodstraf geëist. Vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in de gevangenis worden niet opgenomen. De dienst Justitiële Inlichtingen heeft dat inrichting en heeft dat beloofd aan de orde van advocaten. Doordat er standaard opnameapparatuur in de kamer zit, waar advocaten met hun cliënten praten, was de indruk ontstaan dat de gesprekken werden opgenomen en afgeluisterd. Justitie zegt dat dat niet zo is en de advocaten zijn te gerustgesteld. Het weer nog tot middernacht veel wind. In de kustgebieden hard tot stormachtig. Verder stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen minder wind en minder buien en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnswaan bij de ANWB.